De hele nacht en dag is de brandweer bezig geweest met nablussen. Intussen is het waterschap in het gebied begonnen met het opruimen van vervuild bluswater. In het slootwater zitten hoge concentraties zeer schadelijke stoffen. De gemeente Moerdijk heeft een schademeldpunt ingesteld voor gedupeerden van de brand. Tot nu toe zijn ongeveer 10 meldingen binnengekomen. De formatie in België is ruim 200 dagen na de verkiezingen weer terug bij af. Onderhandelaar van de Lanotte wil stoppen met zijn bemiddelingspoging. Koning Albert houdt dat verzoek in beraad. De Vlaamse en Waalse partijen kunnen zich niet vinden in een nota van Van der Lanotte... waarin hij probeerde alle partijen tevreden te stellen. Volgende week wordt een lijst gepubliceerd van reisbureaus die zich niet houden aan de garantieverplichting. Reisbureaus en touroperators moeten hun klanten beschermen zodat u hun geld terugkrijgen als ze een reis hebben geboekt en de zaak failliet gaat. Maar tientallen bureaus houden zich niet aan de verplichtingen, zegt de reisbrancheorganisatie ANVR. Hun namen komen volgende week op de site van de ANVR te staan. Tijdens de jaarwisseling zijn 173 incidenten van geweld tegen politiemensen en hulpdiensten gemeld. Dat is de helft van het aantal van vorig jaar. Wel zijn er dit jaar meer mensen aangehouden, 177 tegen 108 vorig jaar. Dat staat in de definitieve rapportage van staatssecretaris Teven. Het Amerikaanse leger gaat fors inkrimpen. Vanaf 2015 worden er 47.000 banen geschrapt. De Amerikaanse regering wil de troepen in Afghanistan over vier jaar